vrij te laten bij gebrek aan bewijs. Maar de rechter wijst dat af. Op het lichaam van Nicky Verstappen zijn 21 DNA-sporen van B. gevonden, zei het OM vandaag. Jos B. blijft bij zijn eerdere ontkenningen. Over een uur begint in de Britse conservatieve partij... de vertrouwensstemming over partijleider en premier May. Ze heeft ongeveer 160 conservatieve lagerhuisleden nodig die haar steunen. Volgens diverse Britse media gaat dat lukken. De stemming is geheim. Na 9 uur vanavond wordt de uitslag bekend. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg is nog altijd zoek. Bij de klopjacht zijn honderden agenten en leden van speciale eenheden betrokken. De voortvluchtige man raakte gisteravond gewond aan zijn arm... bij schotenwisselingen met de Franse politie. Bij de aanslag in Straatsburg vielen zeker twee doden. Garagebedrijven staan voor ingrijpende veranderingen door de opkomst van de elektrische auto, zeggen brancheorganisaties BOVAG en RAI. Ze verwachten dat 15 tot 40 procent van de 60.000 automonteurs overbodig wordt. Elektrische auto's hebben veel minder onderhoud nodig. Dat betekent minder sleutelen en meer met computers werken, zeggen BOVAG en RAI. In Hongarije komen rechtbanken die direct onder toezicht staan van de regering. Het parlement heeft een wet aangenomen die dat regelt. De Hongaarse minister van Justitie gaat over de benoeming van de rechters. De nieuwe rechtbanken gaan zaken behandelen als belastingen en verkiezingen. De Europese Unie heeft veel kritiek op de ontwikkelingen in lidstaat Hongarije... omdat de politiek zo meer invloed krijgt op het rechtssysteem. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte vorst. Morgen en vrijdag is het rustig en koud met wat zon. In de nachten vriest het licht. In de middag wordt het een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De dagelijkse files die worden al korter. Nog wel oponthoud op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging daar tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer.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 To guarantee safety to your perfect celebrations. Be sure, when playing this tune at maximum volume level, to chant around like everybody else does. listening to it, please fill out the feedback form and tell us what seemed to be real shit to guarantee safety to your perfect celebrations.